ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland staan vooral wat korte dagelijkse files... dus het is ook daar merkbaar dat het voorjaarsvakantie is. Wat opvalt is de N208 Sassenheim richting Velzer voor de aansluiting met de A22 10 minuten oponthoud.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 ook al is hij niet welkom in China. Hij staat op een sanctielijst omdat hij China had bekritiseerd. Drie Palestijnen die weg willen uit Gaza en een visum hebben voor Nederland... hoeven niet door het ministerie van Buitenlandse Zaken te worden geëvacueerd. Volgens de bestuursrechter kan het ministerie daartoe niet worden verplicht. Ongeveer 11,5 miljoen Nederlanders hebben tot nu toe naar de Olympische Winterspelen gekeken bij de NOS. De 500 meter gisteren was het best bekeken. Zo'n 4,7 miljoen mensen zagen Femke Kok goud winnen.